Nieuws van 1 uur. moet met het RWS. De politie heeft aan het einde van de avond het Van der Valk Hotel in Rotterdam-Blijdorp doorzocht. Op zoek naar leden van rivaliserende motoclubs die bij het hotel met elkaar op de vuist waren gegaan. Bij de doorzoeking is een onbekend aantal mensen opgepakt. Eerder op de avond werden al 20 bendeleden aangehouden. Bij het hotel gingen tientallen motoclubleden met elkaar op de vuist. Ze zouden van de Hells Angels en de Mongols zijn... Volgens getuigen is er ook geschoten en buiten het hotel zijn lege kogelhulzen gevonden. Premier Cameron had toch aandelen in een offshore bedrijf dat was opgezet door zijn vader. Dat heeft hij erkend in een gesprek op de Britse televisie. Volgens de premier heeft hij wel alle belastingen betaald. Cameron ontkende eerder deze week dat hij aandelen in offshore bedrijven had. Er werd naar gevraagd nadat de naam van zijn vader was opgedoken in de Panama Papers. Winnie Mandela heeft geen recht op bezittingen van haar overleden ex-man Nelson Mandela. Dat heeft een rechter in Johannesburg bepaald. Mandela's ex-vrouw eist een buitenverblijf op in zijn thuisbasis Oostkaap. Mandela had zijn ex-vrouw Winnie niet in het testament staan... maar volgens haar werd het buitenverblijf haar beloofd... toen haar man in de gevangenis op Robben-eiland zat. De politie in Zuid-Korea heeft de grootste porno-website van het land offline laten halen. Dat gebeurde nadat de Nederlandse politie de belangrijkste server van de site had afgesloten. Het Openbaar Ministerie zegt dat dat is gebeurd vanwege een Koreaans onderzoek naar kinderporno. De server is in beslag genomen en wordt nu onderzocht. De man die bekend staat als de seksrabijn is aangehouden in Zuid-Afrika. Israël wil de man al drie jaar vervolgen voor seksueel misbruik van vrouwelijke volgelingen. Het land heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 5 tot 3 graden. Overdag begint grijs.